zodat ik je onderweg nog vinden kan. Om te zeggen dat ik mij schaam en me niet meer zo gedragen zal. Dan lopen wij weer zij aan zij. mij formidabel. Ik ben jouw leven, jouw liefde, jouw alles, ben ik acceptabel. Kom in mijn armen, schat, kus me en ik zal je zeggen, uitleggen dat ik zielsveel van je hou en dat er echt niemand is die zich met mij kan meten ben echt de man waar je altijd naar op zoek was. Hij staat nu voor jou, oh schat, ik hou, ik hou, ik hou zo van jou. Jij bent mijn leven en ik die van jou. Jij bent voor mij, voor mij, voor mij, voor mij formidabel. Je bent voor mij, voor mij, voor mij, voor mij een mirakel. Je blonde haar, je mooie ogen, gewoon een spektakel. En ik zie donders goed, die lui s nachts naar je kijken. Soms heel rijken, je kunt ze niet met mij vergelijken, want mijn liefde is oprecht en heel acceptabel. Hou me maar vast ik voel je hart nu bonzen. En jij die van mij, oh schat, ik hou, ik hou, ik hou zo van jou. Jij bent mijn leven en ik die van jou. Jij bent voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij daar. je zult het altijd weten, nooit meer vergeten. Ik ben degene die het van je houdt. Je hoort bij mij, bij mij, bij mij. Wij zijn formidabel. je zei, ben ik alweer vergeten, schat. Maar voor mijn gevoel heb ik het nu al echt gehad. Je wilt nog praten, maar wat heeft dat nog voor zin? Een nieuwe leugen gaat er bij mij niet meer in. Oh, oh. natuurlijk zal ik jou ook wel missen, schat. We hebben ook een hele mooie tijd gehad. Maar wat ik nu ga zeggen had je nooit verwacht. Ik weet het zeker, ik slaap niet meer bij je vannacht. Oh, oh, oh, oh, ben weer vrijgezel. en was vergeten hoe het was. En natuurlijk heb ik er wel over nagedacht. Maar ik weet het zeker, ik slaap niet meer bij je vannacht. zweven op leven, ben weer vrij. Ik zie de lichten zonder plichten, hier kom ik aan.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 I just want you for my own. More than you could ever know. make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, cause Santa here won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, oh, holding on to me so tight. But girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. lights are shining so brightly everywhere. And the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring? on one a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas. Danny Vroger met zijn eh, nieuwe kerstnummer hier op CFM bij Zandvoort. We hebben nog steeds een gezellige kerstuitzending hier eh, met, eh, met allerlei leuke gezellige gasten. Danny de Klerk is er, Robin Halvers is er en we hebben zijn vriendin natuurlijk hier te gast. En ja, onze echte, enige echte Valerie Valera van je Hopsasa, die onze vaste luisteraar altijd is. En altijd, altijd heel erg gezellig ja, meeluisteren in onze uitzending en altijd overal op reageert. Dat vind ik altijd zo gezellig. Dat, dat, dan voel je je, als je hier bijvoorbeeld een keer alleen aan het presenteren bent, voel je je niet alleen. Want Valerie luistert altijd mee en altijd een leuke plaatjes aanvragen. Dus dat is ook hartstikke gezellig. In ieder geval, eh, ja, we zijn er klaar voor. Want Robin, jij gaat, eh, jij gaat zingen voor ons, hè? Ja, klopt. En wat eh, ga je voor eerste nummer voor ons zingen? Santa Baby, en dan de versie van Kylie Minogue. Nou, helemaal gezellig. Ehm, ja, we gaan gewoon lekker beginnen, zou ik zeggen. Dus eh, we gaan hem lekker draaien. En uh, dus eh, geef een groot applaus thuis op uw bank. Hier is Robin Halvers voor u. Santa baby, just slip a sable under the tree for me.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 Santa, honey. One little thing I really need the deed to a platinum mine, Santa baby. So hurry down my chimney tonight. Santa cutie, fill my stocking with a duplex and checks sign your ex on the line. Santa cutie, and hurry down my chimney tonight.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 Want je hebt nog twee leuke liedjes eh, uitgekozen. Ja, klopt. En dan gaan we, gaan we lekker naar luisteren. We gaan even naar het volgende plaatje. Dat is Sascha Brouwers met Ademloos. Hier op CFM Zand. kerst op je radio hier op CFM eh, Zandvoort. Eh, het eh, gezelligste station van uw regio. We gaan gezellig lekker door hier op de uitzending. En ehm, ja, we hebben zometeen Robin nog die een paar liedjes voor ons gaat zingen. Maar we hebben ook iemand gezellig aan de telefoon. Dat is zanger Dirk. Goedenavond Dirk. Hallo. Hey Dirk. Ehm, Dirk, jij hebt een... een klein beetje weg. Oh, dat is niet de bedoeling. Hoor je me nu wel goed? Ik versta je niet helemaal. Het gaat eh, lekker mis vandaag eh, in de uitzending. Alles eh, wat mis kan gaan, gaat mis vandaag, hè jongens? Oh. We gaan proberen om Dirk even weer terug te krijgen. Dirk, goedenavond. Hoor je me nu wel? Nee. We gaan Dirk zo meteen naar het volgende plaatje terugbellen. Ehm, we gaan in ieder geval eh, eventjes naar een volgend plaatje luisteren hier op, eh, op de radio. Ik weet niet wat het... Of er, een... We gaan luisteren naar de Cats. Dit zijn CFM Zandvoort. En wij gaan Dirk nog even proberen terug te bellen. Wat een gezelligheid hier op de radio. Ja, we gaan Dirk gewoon in januari gewoon nog een keer terug proberen te bellen. Want dan zijn we er gewoon weer 3 januari. Zijn we gewoon weer met een, eh, met een nieuwe uitzending van CFM in de avond live. En eh, vandaag eh, hebben we gewoon de kerstgezelligheid op de radio. Waar alles mis kan gaan, wat mis kon gaan. Er geen goede telefoonlijn, geen internet. Dus nou ja, hartstikke leuk. Maar we maken er gewoon een gezelligheid van natuurlijk. En Robin, jij hebt ja, je volgende liedje alweer klaarstaan. En wat ga je als tweede nummer voor ons zingen? My only wish this year. Last night I took a walk in the snow Couple holding hands, places to go Seems like everyone but me is in love Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss I sent it off, it just said this I know exactly what I want this year Santa, can you hear me? I want my baby, baby I want someone to love me and someone to hold Maybe, maybe He'd be all mine on in a big red bow. Santa, can you hear me? I have been so good this year, and all I want is one thing. Tell me my true love is here. He's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Santa, that's my only wish this year. Bent erbij? Oh nee. radio hier op CFM eh, Zandvoort. Dit was Robin Halvers. Wat heb je het eh, mooi gezongen verder, eh, Robin. Zo kan het wel eens gebeuren dat je het kwijtraakt, in je tekst. Ja, maar het komt gewoon door alles een beetje hier dan... Uh, gewoon een, beetje, afgeleid. Afgeleid, inderdaad. Nou, weet je wat, wat doen? We gaan even rust creëren hier. Ja. En dan ga je gewoon zo meteen het laatste nummer doen. En dan komt het helemaal goed, denk ik. Toch? Ja. Maar ik ben bang dat die hond dan tegen mijn benen... Dat hij daar zit. Robin, eh, je bent nog on-air hoor, op de radio. <laughs> Maakt niet uit, maakt niet uit. We zijn nog steeds eh, on air. Heeft u verzoekjes 0235730393? De laatste keer toen mijn hart weer eens was gebroken. gevaarlijke val van de liefde was ik één keer te vaak ingelopen. De strijd leek gestreden die ik toch al verloor. De weg naar geluk op een doodspoor. Mijn hart weer te zien. Ik zie je graag en bovendien heb ik veel te zeggen. Veel uit te leggen. Het is geen toeval dat ik jou hier zomaar tegenkomen zou. Want ik blijf nog hopen in ons geloven. waren zoveel anderen naast jou. Ik deed je pijn en bleef je niet trouw. Ik was naïef en jong en wist niet wat ik had. Maar toch bezat jij heel de tijd de sleutel van mijn hart. Het is waar, er waren dagen dat ik niet eens naar je keek. Ik snap het zelf niet waarom ik deed wat ik deed. Ik weet alleen dat ik veel om je geef. Waar ik ook ga of waar ik ben. Ik mis de klanken van jouw stem. En in al mijn dromen. Zie ik je voor me. Ik maak die fouten echt nooit meer. Want schat, ik heb ervan geleerd, kan jou niet vergeten. Toen vergeef me. Het is waar, er waren zoveel anderen naast jou. Ik deed je pijn en bleef je niet trouw. Ik was naïef en jong en wist niet wat ik had. Maar toch bezat jij heel de tijd de sleutel van mijn hart. Het is waar, er waren dagen dat ik niet eens naar je keek. Ik snap het zelf niet waarom ik deed wat ik deed. Ik weet alleen dat ik veel het zelf niet waarom ik deed wat ik deed. Ik weet alleen dat ik veel om je geef. Dat ik heel veel om je geef. jankend door het diepste dal. Na iedere stap een nieuw. Wat een gezelligheid op de radio. Het, eh, alles wat mis kon gaan, kon vandaag misgaan. Maar uh, eh, we maken er met z'n allen wel een gezellige boel van. Robin? Ja? We gaan het een eh, beetje goed maken, toch? Ja, inderdaad. We gaan het gewoon, uh, we gaan gewoon, eventjes, we gaan het gewoon even opnieuw doen. De, de geluidsband staat ook nu even wat harder. Dus we gaan het helemaal goed komen, denk ik. Heel fijn. Dames en heren, geef een grote plaats van thuis.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 Maybe, maybe. I just can't sleep. Would I be wrong for taking a peek? Cause I heard that you're coming to town. Santa, can you hear me? I really hope that you're on your way with something special for me in your sleigh. Oh, please make my wish come true. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me someone to hold. Maybe, maybe. gezongen, Robin. En dank je wel dat je, dat je hier eh, wilde optreden voor ons. Eh, en de luisteraars natuurlijk. Graag gedaan. Helemaal super. Jongens, ja, eh, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze kerstuitzending. Toch? Wat zeg je? Ja. Ehm, ja, jongens, wat... wat wat is jouw eh, laatste, ja, ja, je, laatste woorden voor eh, dit jaar? En wat wil, wil, wat wil je allemaal eh, gaan doen voor komend jaar, Danny? ja, maar voor mij... Dit jaar is alle mensen... een prettig, zalig... en wel gezond 2017 wensen. En ja, en voor komend jaar... Ehm, probeer ik wel lekker op pad te gaan met allemaal, allemaal dingetjes... en optredens en, eh, en dan eh, hopelijk mijn, eh, mijn eerste single uit te brengen. Ja, want daar zoek je nog steeds sponsors voor? Ja, dat klopt. En waar kunnen deze mensen zich aanmelden? Dat kan via mijn Facebookpagina Danny Klerk persoonlijk of contact opnemen met Gio Vermolen. Of kan eventueel naar Joyce Pijnenburg. En dus jouw Facebookpagina, dus dat komt helemaal goed. Robin, wat zijn jouw laatste, wat eh, zijn jouw laatste wensen voor de eh, komend jaar? Dat ik helemaal volledig herstel van mijn knie. En dat ik nog meer kan optreden in Amsterdam en in Utrecht. Net als morgenavond ga ik in, in Body Talk. Ga ik ook op een Christmas special ga ik optreden. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En ik heb gewoon heel veel zin in het komende jaar. Nou, in ieder geval dank je wel dat jullie hier eh, allemaal eh, aanwezig waren.